prachtige muziek van de Swinging Blue Jeans aan het begin van deze ja, koude zondagmorgen van Go FM. Ja, You're No Good uit 1964. Daarna kwamen er nog veel meer mooie uitvoeringen van dit prachtige nummer. Welkom bij de show, gaat duren tot 12 uur. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. En ik ga heerlijke muziek voor je draaien, dus blijf lekker bij ons. Blijf bij Go. En eh, dan komt al dat moois naar je toe. Zoals dit van Rita Coolidge. something I love you. When we are together, the moments I cherish with. Lekker hè? Zo'n ontspannen moment met de Commodores. Three Times a Lady en Rita Coolidge ervoor met We're All Alone. Nou, dat eh, laatste valt wel mee. We zijn hier met een paar mensen in de studio, gezellig aan de koffie en eh, aan de bokkenpootjes. Dus dat komt helemaal goed. Zo ja, tijdens de koude en donkere dagen voor kerst. Hoewel het eh, met eh, kerst waarschijnlijk wel weer mooi weer zal zijn, denk ik. <laughs> Helemaal geen witte kerst, want ja, de temperaturen zijn alweer omhoog gegaan. Nou, aanvankelijk eerst een heel koud begin van deze week. Maar daarom hebben wij hier bij GoFam natuurlijk al die hartverwarmende muziek. Van onder andere ook de Backstreet Boys. En straks een reportage van Jeroen Vergent, want daar ging de straat op en vroeg aan u of u kerststress heeft. Vorige week was hij er ook al mee bezig en deze week ook. De resultaten hoor je straks over ongeveer een kwartiertje, dus blijf bij GoFam. box with Christmas stuff. It's all there, how I left it last year. The lights, the ribbons, a half eaten holy bowl. What's that doing there? I decorate my Nordman tree, it really spoke to me. In the Interratuin, as I put the plug in the wall, there's no light at all. So I head to the blocker I grab the last lines from the shelf and I tell myself this will be the year where we'll truly be together. Our hearts will melt, the snow will fall. The greatest Christmas of them all. my gourmet set. Ooh yeah, I'm ready to roll. Put the top 2000 on and sing along. Oh, wonderful sound of the doorbell. I see Linda, Herman, Gerrit and Ralph. And I ask myself, will this be the So this is it. The lights are low, the candles lit. I should be feeling it. Everything's perfect and everyone's here. The all you need special, the glue and the beer. But for a moment, I'd rather be anywhere but here. This should be. greatest of them all. I opened the cardboard box, booked back the Christmas stuff. Guess I'll see you next year. Ja, die Alex Klaassen met zijn kerstpakket. <laughs> Ja, en de blokker voor een... Uh... Ja, onderdeel van zijn kerstboom geloof ik. Nou ja, whatever. Een van zijn nieuwste songs in het kader van kerst. Verder hoorde je de Backstreet Boys hier bij GoFm met I'll Never Break Your Heart. Oeh, wat romantisch. En dat op zo'n zondagmorgen. En wij houden het lekker rustig. Dat weet je misschien wel als je een vaste luisteraar bent van de zondagmorgen van GoFM. We halen alles bij elkaar hier. Oud, nieuw en heel bijzonder. Zoals deze. Herb Alpert zomaar niet op zijn trompet. This Guy's in Love With You. Goedemorgen. You see this guy This guy's in love with you Yes, I'm in love Who looks I can tell we know each other very well. How can I show you? I'm glad I got to know you, cause I've heard some talk. They say. just die. we zitten hier een beetje te, eh, ja, heen en weer te weven heel langzaam, langzaam op de muziek van de Little River Band, Reminiscing. En daarvoor natuurlijk Herb Alpert, This Guy's in Love With You. En die hoort die toetert er wat op los. <laughs> en eigenlijk hoorde je meer getoeter in het nummer van de Little River Band. Hmm, opmerkelijk. Straks een eh, reportage van Jeroen Vergent. Die kondigde het al aan. Eh, hij gaat het hebben met eh, u over kerststress. Althans, hij heeft het al gedaan. Hij heeft het op de band gezet. Ja, elektronische band tegenwoordig. En zometeen hoor je de opmerkelijke resultaten. Het komt eraan naar de Corkies met Everybody's Got to Learn Sometime. Change your heart. look around you. Change your heart, it will astound you. I need your loving like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. is gonna muziek, hè? Van Corgis, Everybody's Got to Learn Sometime zijn hier aan het eh, vergaderen over hoe we volgende week de show gaan inrichten. Want dan is het eerste kerstdag. Gaat dat dan wel door of eh, blijf ik gewoon lekker uitslapen en laat ik jullie lekker in de steek volgende week zondag? Nee, dat is niet de bedoeling. Ik ben hier volgende week zondag bij Leven en Welzijn ook weer. En eh, we hebben afgesproken dat ik dan mijn zwarte pak aantrek en mijn knalrode vlinderstrik. Dus dat wordt een hele leuke uitzending. En nu we het toch over kerst hebben. er zijn mensen die hebben kerststress. Er zijn ook wel weer mensen die het niet hebben ja, onze razende verslaggever Jeroen van Gent, ja, zo nieuwsgierig als hij is, ging natuurlijk met zijn blauwe microfoon de straat op en vroeg aan u: Heeft u last van kerststress? Nou ja, inkopen doen, misschien mensen op visite. Heeft u last van kerststress? Nee. Oh, dat is heel duidelijk en stellig. <laughs> Hoe doet u dat dan? nou, ik zie geen reden om stress te hebben. Geen reden om stress Nee hechten niet mensen over de vloer of zo. Die komen eten. Mijn ouders, maar... Dat, is, eh, dat, dat valt reuze mee. Met, Vind ik reuze van ja. <laughs> Nog cadeautjes doen of zo, dat ja, soort dingen. ook. En de boom staat misschien al? Nee. Nee, dat kan niet met mijn werk. Oh, dat gaat dus <laughs> pas eh, een paar dagen van tevoren. Oké. Maar dan is er niet, eh, een, een, behalve een gezellige sfeer in de, met, met, december, dat er ook een beetje een soort van stress kan ontstaan? Nou, in het verleden was dat wel zo, maar nu niet meer. Nou, klinkt goed. Ja. Nou, wij hebben op het ogenblik geen kerststress. Mevrouw is niet zo gezond. Dus we houden het heel rustig. Dus we hebben geen eh, kinderen die op visite komen waarbij we alles eh, klaar moeten maken. Dat bedoel ik. Dus we houden het rustig. Ja. Ja, want dan, dan heb je eh, best wel een hoop gedoe met inkopen doen en wie zit naast wie of zo. Ja, en dat hebben we op het ogenblik niet, even niet aan de orde. Dat niet. Geen kerststress. Geen ik ben alle dagen weg. Alle dagen weg? ja. Hé, dat hoor ik steeds vaker. Ja. gaat, u wel bewust weg, toch? Mm, eerste kerstdag bij mijn schoonzus in Amsterdam. Tweede kerstdag bij mijn ex met z'n allen eten. Alleen kerstavond krijg ik eten, maar dat vind ik gezellig. Heb ik toch nog wat. Nou, toch wel. En dat is het. Ehm, ja, wat ons betreft niet, want wij gaan er tussenuit een paar dagjes. Dus oh. eh, heel rustig. Is dat wel bewust gekozen? Ja, zeker. Ja. Juist voor de drukke periode misschien? Ja, <laughs> ja ook. Maar ook voor gezellig even samen er tussenuit een paar dagen. Georganiseerd met uh, eten, alles erbij. Dus, ja. En dan eh, loopt dat door tot in januari? Of? Nee, nee, nee. Het zijn maar vier dagjes. Echt met de kerst? Ja, even dag voor de kerst en dan daarna nog. Ja. Heeft u wel eerst ooit wel eh, mensen ontvangen en zo dat u dacht van dat doen we nooit meer, zoiets? Is dat slecht? Oh, nee, nee, helemaal niet. Nee hoor, maar we hadden er toevallig zo zin in. Een beetje rust. Oh ja? Ja, ja, zeker? Ja, ja. Oké. Okay. Goedemiddag. Meneer. Ik ben van de radio. Mag ik u kort wat vragen? Het gaat over kerst. Heel even kort. Kerst, tuurlijk, Heel kort. Heel kort. Het gaat over kerststress. Eh, er komen er vaak mensen over de vloer. Er moet van alles in huis gehaald worden. Mijn eindredacteur zegt, ga die mensen eens vragen. Hebben ze last van kerststress? <laughs> Nee, ik heb daar eigenlijk niet zoveel last van. Ik vind het vooral gezellig en leuk, maar echte stress heb ik er niet van. Want het kan best, hè? Van wie zit naast wie aan de tafel, eh, tafelindeling, noem maar op. Nee, ik kan eigenlijk met iedereen wel goed overweg. Dus ik vind het wel gezellig om <laughs> bij iedereen te zitten. Ja hoor, dat zit wel goed. Krijgt u etens over de vloer? Eh, ja, mijn eh, schoonfamilie komt. Ja. Dus dan is het gewoon koken en uh, lekker maaltijdje maken. En hoe maakt u het verder gezellig, behalve eten? Lekkere verlichting, gezellige muziek, een beetje warm in huis, open haartje aan. Dat oh ja, open haard, dat werkt heel goed. Ja, zeker. Dus dat zit wel goed. Dat zit wel goed, ja hoor. Ik heb het volste vertrouwen in. Heeft u kerststress? Ja, vooral op mijn werk. Op het werk? Ja, ik werk in een verpleeghuis. Ja. En daar doen we ook heel veel met de kerst en kerstdiners en versiering. En daar is altijd best wel druk. Thuis valt het wel mee. Thuis valt het ja, mee, maar juist het werk. Ja, ja op nou. mijn werk, ja. Maar oh, die had ik nog niet gehoord. Want meestal is het dan dat je, je laat je werk liggen en je gaat thuis dan... Eh, nee, nee, nee. In een verpleeghuis gaat het altijd door natuurlijk, 24 en eh, ook de kerst. En dat willen we voor de bewoners een, eh, ja, iets heel moois maken. dus een mooie tijd. Nou, dan, dan, ligt de vraag op mijn lippen, die brandt dan van wat is de gezellige? Thuis of, of, of in het verpleeghuis? Ja, het heeft alle twee wel iets. Alle twee, <laughs> ja, het is alle twee even leuk. Ja, ja. Het is op, op mijn werk doe je het meer voor anderen. En daardoor krijg je zelf ook heel veel voldoening uit. En eh, ja, thuis is het meer voor jezelf. Ja. Hallo, hoi Moeder is op de radio. Neem aan dat het moeder is. Maar dan heb, je, dan heb je al gauw van wie, wie mag er naast wie zitten. En, en, voor ruzie en zo om dat te voorkomen. Maar in het, in verpleeghuis zal het wel meevallen. Ja, nou dat kan ook hoor. Toch wel? Ja. nou ja, de mensen willen ook graag naast elkaar zitten die ze ook een beetje kennen. Dus eh, nee hoor, dat, valt wel mee. Het valt wel mee. Doet u daar nou ook nog aan mee? Zit u ook in zo'n kerststress of valt het mee? Mijn, moeder, mijn vrouw is gisteravond begraven. Ah. Dus ik kan nog niet uh, mijn gedachten. Nee, dan zijn uw gedachten ergens anders bij. Ja, zijn gisteren eh, is er begrafenis. En daar waren ongeveer 200 mensen was, geweest. En, 200? Eh, de generaal, de inspector-generaal de Grijsma, een vriend van mij is geweest. En al die officieren. Oké. Ja. Ik ben, ik ben dus eh, een, een, een, achterkleinzoon van keizer de negende van Indonesië. Ik ben dus eh, de prins eh, hier en mijn vrouw is een prinses. Zij is een hebben 50 jaar kleding gestuurd naar Indonesië. Ja. En mijn vrouw zei voor de dood, hij zei van, jong, als ik er niet mee ben, sorry hoor. Nee, tuurlijk. Help de arme mensen. U gaat ermee door? Echt door. Krijgt u nou nog mensen over de vloer dan om je een beetje te troosten? Op zo'n manier? Mijn kinderen eh, die komen met zijn papa dat hij. We laten niet in de steek. Ja. Sorry. Nee. Maar dat komt goed dan toch? En dan komt het toch goed? Oh, wist ik ook niet dat u, dat u dan zo... Eh, ja. Maar hij heeft 200 man. Dat is toch wel een enorm hart onder de riem, hè? Oh, ja. 200 man. Dank u wel. Hartstikke goed. Fijne kerst. Sterkte. Dank, Dank u wel. Ontstaat er geen kerststress bij u? Eh, nee, niet echt. Niet echt? Nee. toch misschien een beetje? Nou, ik vind het wel leuk allemaal. Zo, eh. ja. ja, gewoon gezelligheid samen met de familie en zo. Ja. Ja. ja, voordat die familie zit, moeten er allemaal inkopen gedaan worden. Weet ik voor allemaal. Ja, maar uh, zo, we hebben met elkaar jaar hebben we gewoon een groot feest. Iedereen brengt wat mee. Ik ben vandaag getrouwd met mijn vriend, dus... Eh, Het is niet waar. ja, Nou ja, dan heeft hij een hele bijzondere kerst. Ja, bijzondere maand. Oh, nou, dat gefeliciteerd. ik zeg. Dank u wel, dank u wel. Gefeliciteerd. <laughs> geweldig. Nee, absoluut niet. Ik ga me daar echt niet druk over lopen maken. <laughs> Hoe doet u dat dan? Nou ja, eigenlijk gewoon eh, alles op zijn, eh, nou ja, op zijn beloop laten zoals het komt. En ik ga me daar echt niet druk over maken. Ah. Ik ga gewoon gezellige dagen maken. En, eh, en, voor de rest niks. Het staat er valt niet met allemaal spullen in huis halen. Nee, nee, nee hoor. Ik ga niks bijzonders doen. Ja, je doet wel met elkaar wel iets bijzonders. Maar eh, gewoon niet echt eh, een hele keuken bomvol maken of wat dan ook. Hoe maakt u het wel gezellig dan? Nou ja, wij zitten met eh, lekkere tappershapjes eh, en dan doen we een, eh, een, een, leuk dobbelspel met kleine cadeautjes. met familie en vrienden. En op die manier maken we het zo gewoon gezellig met elkaar. Dat gaat dus- lukken. Ja hoor, zeer zeker. Wij gaan lekker op vakantie met kerst. Oh. Wij, wij ontsnappen zelf van de kerststress. Dus wij nemen de kinderen mee. We gaan de 20 twintigste weg. En we komen twee dagen voor oud en nieuw terug. Dus we gaan de stress helemaal voorbij. Is dat wel bewust? Jazeker. Ja? Jazeker. Ik bedoel, eh, iedereen eh, trekt aan je. Die wil kerst met je vieren. Papa, mama, eh, vrienden, familie. Dus ja, goed, dan moet je ook mensen teleurstellen. En dus wij hebben wel bewust de keuze gemaakt om lekker op vakantie te gaan. En, dan, ja. Het is wel toevallig dat ik ja. die vraag stel. En hoe was je zo op het idee gekomen nou, vanwege de stress dus dan? Nou ja, wat ik al zei, er zijn natuurlijk eh, altijd, eh, ja, je vader wil dat je komt. Soms moet je twee keer op een dag weg, eh, de eerste kerstdag. Nou, dan wil opa en oma nog een visite komen of, of daar naartoe. ja, vrienden en familie wil je ook niet teleurstellen. Dus we hebben gezegd van, nou joh, weet je wat... We nemen helemaal niemand over de vloer. We gaan helemaal nergens heen. We gaan lekker op vakantie. En zo eh, maken we niemand kwaad. En, eh, Wat vinden ze daar dan van? Ja, prima. Ja, eh, ze, ze, hebben het ermee te doen. Dus het, is ons keuze. Dus, maar wel net voor de jaarwisseling terug. Dat, dat, dat ja, dan dat wel. Dan vieren we wel groot feest. Dan wel iedereen bij elkaar. Oh, oké. Okay. Dat is wel. een inaanslag. Juist. juist. Ga je de vakantie? ja, gaan we zeker kerstvakantie naar Winterberg. Oh, oké. Nou weet ik gelijk waar het is. Winterberg. Ja. En wordt er een, wordt nog geskiet of zo dan? Ja, sleeën, oh. skiën. Eh, sneeuw. Met een vriendje van mij. Een winterberg heet, winterberg heet sneeuw. winterberg heeft sneeuw. Ben je er al eerder geweest dan? Ja. Oh, en hoe was het de vorige keer? Goed. Super. En hier is het niet zo koud. Hoe koud is het in Wintersberg? Heel koud. Heel koud. <laughs> is het hoog dan? Ja. ja. Ja, weet ik eigenlijk niet eens. Sauerland? Nee. Ja, Sauerland. hè? Dat is heel lang rijden. Ja. Ah, nou, prettige vakantie. Ja, Ze hebben er al zin in. Hey, ja, bedankt. <laughs> bedankt hoor. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen.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 De zondagmorgen van GoFM. Il me dit que je suis belle. Natuurlijk. Um, ja, Oh, het loopt al eh, tegen 11 uur. Wat gaat de tijd snel? Heb je iedere keer weer, hè, als het eh, lekker is en eh, de muziek prachtig. En we zitten hier natuurlijk lekker te keuvelen terwijl jij naar de muziek luistert. Natuurlijk. Wij roddelen wat af. Ook tijdens de muziek van Michael Bublé die hoorde met It's Beginning to Look Like Christmas. Nou, nog een weekje, hè? dan zijn we zover. Dus, nou, ik kijk er naar uit. Misschien jij ook wel. Of misschien heb jij die stress waar we het er straks over hadden. Nou, ontspannen dan maar met de Raccoon. She called and said you stuff your letter.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 En daarna eh, is het weer tijd voor nieuws en mededelingen. En daarna ben ik weer bij je terug met het tweede gedeelte van de show. Ik ga dan weer lekker veel muziek voor je draaien. En er komt ook een eh, reportage aan, een tweede eh, vandaag van Jeroen van Gent. Want hij heeft uitstekend zijn best gedaan. Tot die tijd, tot aan 11 eh, uur, Boudewijn de Groot en de kinderballade en nog wat eh, violen van Burt Kempfert. Wat mij betreft tot over een paar minuten. Hij was twaalf, had rappe leden jongen uit de Hof van Eden. Als hij lachte, lachten luidkeels alle leeuweriken mee. Met zijn blikkering van tanden, met zijn marmerbleke handen, leek hij op een tere engel uit een sierlijk balmaskee. Hij kon klaterhelder zingen en zijn haar ook naar ze ringen Oh, hij was een waterprins die in zijn pak van goud lamé was ontstegen aan de zee. Zij was dertien, een gazelle, en haar naam was Annabelle. Annabelle noemde haar zowel de hinde als het ree, met haar helder rode wang met haar glinsterende spangen leek zij in haar gazen bruidsjurk meest nog op een tovervee. Blauw waren haar vreemde ogen, blauw maar zonder mededogen. O, ze was een kleine meermin die maar net van lieverlee was ontstegen aan de zee. Samen in het ochtendgloren wandelden ze langs het koren. Mild en zonder ze te storen scheen het zonlicht naar beneden. En onder de roze stralen kuste hij haar lippen dralend. En hij zei haar wonderwoorden, zelfs het gras luisterde mee. Op het horen van die woorden week voor hen gedwee het koren en het lispelde wees welkom en bood doorgang aan de twee. Zoals eens de Rode Zee geblaf van honden. Dagen later werd gevonden, lag de blanke prins geschonden in het koren zonder vee. Met zijn dode grote ogen keek hij roerloos naar omhoog en langzaam ritselde zijn bloed nog uit een gruwelijke snee. Hoe hoezeer kleine Annabelle had gehouden van haar engel uit het sierlijk balmaskee. Maar nog altijd ruist de zee.